uur. Dijkers met het NOS Journaal. De jongen van 11, waar gisteravond een Amber Alert voor werd verstuurd... is in goede gezondheid teruggevonden. Jaden werd vrijdag voor het laatst gezien. Hij kwam na schooltijd niet meer thuis. Omdat de politie zich grote zorgen maakte over hem... werd de afgelopen avond een opsporingsteam samengesteld. Net na middernacht maakte de politie bekend dat de jongen werd teruggevonden in zijn woonplaats Den Haag. Vandaag wordt verder gezocht naar de twee vermisten na het bootongeluk bij Terschelling van vrijdag. Van de vier slachtoffers zijn een kind van 12 en een volwassen man nog steeds niet gevonden. De twee andere slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Een van hen is de vader van de nog vermiste jongen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland opnieuw op grote schaal aanvallen heeft uitgevoerd op infrastructuur in Oekraïne. Het gaat vooral om energiefaciliteiten als elektriciteitscentrales. Zelensky roept inwoners daarom op om bewust met stroom om te gaan. In de Amerikaanse stad Dallas in Texas zijn twee medewerkers doodgeschoten in een ziekenhuis. Volgens de autoriteiten gebeurde het incident in de buurt van de verloskamer. Het motief voor het schietincident in Dallas is nog onduidelijk. De schutter is door de politie neergeschoten en naar een ander ziekenhuis gebracht. De medeoprichter van energiedrankproducent Red Bull, Dietrich Mateschitz, is overleden. De Oostenrijker richtte het bedrijf op in de jaren 80. Mateschitz was ook de drijvende kracht achter de sportieve activiteiten van Red Bull. In 2005 stapte het bedrijf met een eigen team in de Formule 1. Mateschitz was al enige tijd ernstig ziek. Hij was 78 jaar. Het weer, het blijft droog met mogelijk wat mist in het noorden... De ochtend start verder lokaal met wat zon. Later is er meer bewolking met enkele buien. Door 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat nog file bij knopen Zaandam.